Joris Stubenitski met het NOS-journaal. FIFA-president Blatter moet onmiddellijk opstappen... vindt de voorzitter van de Engelse voetbalbond. FA-baas Craig Dyke zegt dat de schade die de FIFA heeft opgelopen... door het corruptieonderzoek niet kan worden hersteld... zolang Blatter de baas is. De Engelsen gaan daarmee verder dan de Europese voetbalbond UEFA. Die wil dat de FIFA-voorzittersverkiezing een half jaar wordt uitgesteld. Vandaag komen de leiders van de Europese voetballanden bijeen... om daarover te praten. Het Amerikaanse leger heeft per ongeluk post verstuurd met de dodelijke anthraxbacterie. Een laboratorium moest monsters met inactieve bacteriën versturen voor onderzoek naar biologische wapens. Maar door een fout deed het leger levende bacteriën op de bus naar privélaboratoria en een Amerikaanse legerbasis in Zuid-Korea. Er zou niemand ziek zijn geworden. Het vliegverkeer in België zal de komende dagen nog last hebben van de stroomstoring van gisteren. Door een mislukte stroomtest kon de luchtverkeersleiding urenlang zijn werk niet meer doen. Het Belgische luchtruim is inmiddels voor 75% weer open en het kan nog dagen duren voordat het helemaal wordt opengesteld. De burgemeester van Haaksbergen is opgestapt vanwege het ongeluk met de monstertruck waarbij drie doden vielen. Er was felle kritiek op hoe hij omging met de kwestie rond de vergunningverlening bij het monstertruck evenement. Lokale partijen in Haaksbergen noemden burgemeester Gerritsen laks en ongeïnteresseerd. En Sevilla heeft voor het tweede jaar op rij de Europa League gewonnen. De Spaanse club was in de finale te sterk voor Dnieper Dnepropetrovsk uit Oekraïne. In Warschau werd het 3-2. De finale werd in Polen gespeeld. Komende avond is er groot feest in het stadion van Sevilla. Het weer. Vandaag trekt er bewolking over het land en komt af en toe de zon tevoorschijn.